9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Britse premier May komt morgenochtend naar Den Haag. Daar heeft ze in het Katshuis een werkontbijt met premier Rutte. May stelde vandaag de lagerhuisstemming over de brexit voor onbepaalde tijd uit. Ze wil bij haar EU-collega's gaan pleiten voor extra garanties bij de brexit-deal. EU-voorzitter Tusk heeft al laten weten dat opnieuw onderhandelen niet aan de orde is. Wel wil hij samen met de landen kijken naar een oplossing voor May om steun te vergaren voor de deal. President Macron heeft een aantal toezeggingen gedaan aan de gele hesjes. In een toespraak op tv zei hij dat de minimumlonen omhoog moeten met 100 euro per maand. De belasting op overuren moet weg en Macron roept werkgevers op om hun werknemers een eindejaarsbonus te geven. En ook een geplande belasting voor gepensioneerden gaat niet door. Macron noemde de protesten tegen onder meer de hoge brandstofkosten terecht... maar hij veroordeelde het geweld en noemde het een bedreiging voor de vrijheid. Bijna 9 op de 10 Joden hebben het gevoel dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Ze ervaren meer haat en intolerantie, blijkt uit onderzoek van een EU-instelling in Wenen. Ruim een kwart van de ondervraagden is het afgelopen jaar fysiek of verbaal lastig gevallen. Bijna kwart maakt zich ook zorgen over de groeiende intolerantie tegenover moslims. De gemeente Utrecht gaat de kruising aanpassen... waar anderhalve maand geleden een camper en een tram op elkaar botsten. De Belgische bestuurder van de camper die kwam daarbij om het leven. Verkeer op de drukke weg mag niet afslaan of keren via de trambaan... maar toch gebeurt dat regelmatig. Daarom gaat de gemeente de komende tijd knipperlichten bij de verkeersborden plaatsen. En ook wordt de jaarbeurs beter aangegeven waar veel mensen naartoe moeten. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog.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 dagen